Dat zegt burgemeester Bandel van Dordrecht. Hij is bezorgd over de grote instroom van mensen uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Die komen via een verkorte opleiding de politie binnen, bijvoorbeeld als korpschef. Maar volgens Bandel is dat geen gewone managementbaan. Wil je je werk goed kunnen doen, dan helpt het als je als ME'er een steen naar je hoofd hebt gekregen, zegt Bandel. De Hermitage in Amsterdam is in het eerste half jaar na opening door 630.000 mensen bezocht. En dat is twee keer zoveel als voorspeld, zegt het museum. Met 630.000 bezoekers in een half jaar tijd kan het Hermitage zich meten met grote publiekstrekkers als het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. Daar kwamen vorig jaar in een jaar tijd respectievelijk anderhalf en een miljoen bezoekers. In Iran is de zus van Nobelprijswinnares Shirin Ebadi aangehouden. Zelf zit de mensenrechtenactivist in Londen. Volgens Shirin Ebadi heeft haar zus niks te maken met haar inzet voor de mensenrechten... en heeft die nooit deelgenomen aan anti-regeringsprotesten. Ze hebben haar alleen opgesloten om mij te intimideren, zegt Ebadi. De afgelopen dagen werden bij betogingen in Teheran elf vooraanstaande oppositieleden gearresteerd. Twee Belgische militairen zijn geschorst wegens wangedrag. Ze zouden jongere soldaten bij wijze van ontgroening maandenlang hebben gepest en geslagen. En daardoor besloten de slachtoffers het leger te verlaten. Tegen de twee militairen loopt nu een strafrechtelijk onderzoek. Volgens de Vlaamse krant De Morgen komen agressieve ontgroeningspraktijken vaker voor in het Belgische leger. En schaatster Renate Groenewold gaat morgen op het Olympisch kwalificatietoernooi niet van start op de 5 kilometer. Gisteren kwam Groenewold op de 3 kilometer niet verder dan een negende plaats. En volgens haar coach Kemkers heeft het gezien haar conditie geen zin om op de 5 kilometer te starten.